Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De export naar Rusland is de eerste vier maanden van dit jaar bijna gehalveerd. Er werd voor 800 miljoen euro minder geëxporteerd. Dat meldt het CBS. Het meest getroffen zijn fabrikanten van computers en computeronderdelen en landbouwvoertuigen. Ook de uitvoer van bloemen, planten, groenten, fruit en kaas daalde. Resten van slachtoffers van de crash met het German Wings vliegtuig die zijn overgebleven na identificatie worden vlak bij de rampplek begraven. Alle 150 inzittenden zijn na de ramp geïdentificeerd, maar niet alle lichamen waren intact doordat de piloot het vliegtuig met grote snelheid tegen een berg had gevlogen. Die niet geïdentificeerde lichaamsdelen worden nu gezamenlijk in massagraf begraven. Bij de crash kwam ook een Nederlandse vrouw om. De blokkades van de Franse boeren hebben de Nederlandse transportsector tot nu toe ongeveer 12 miljoen euro gekost. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. De Franse boeren hebben de wegen naar het zuiden dagenlang geblokkeerd. De Turkse premier heeft verklaard dat de veiligheidsoperatie tegen aanhangers van islamitische staat en Koerdische militanten verder gaat. Tegenover de pers noemde hij IS net zo'n grote bedreiging voor de Turkse veiligheid als radicale Koerden. Bij een grote politieactie tegen terrorisme heeft Turkije vannacht 251 Koerdische militanten opgepakt en mensen die zich bij IS zouden hebben aangesloten. Een deel van het personeel van vrachtwagenfabrikant DAF in Eindhoven staakt voor een betere CAO, maar ook vanwege de hitte in de fabriekshal. Het is er soms tegen de 50 graden, zegt vakbond FNV. Volgens de bond zijn vorige week meer dan 10 werknemers flauwgevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgenochtend afwisselend zon, wolken en buien. Het wordt eerst nog 20 graden. Geleidelijk gaat het gestaag regenen en fors harder waaien. Aan de kust tot een noordwesterstorm. En in de regen wordt het niet meer dan 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.